Daarna kon een personenauto de vrachtwagens niet meer ontwijken. Het ongeluk gebeurde bij Woerden Niemand raakte gewond. Door het ongeluk zijn twee van de drie rijstroken in de richting Utrecht versperd. De sneeuw en opvriezende weggedeelten hebben op meer plaatsen in het land geleid tot aanrijdingen. Wel zouden de meeste snelwegen intussen redelijk begaanbaar zijn. President Obama maakt vanavond maatregelen bekend die de kans op een aanslag in het Amerikaanse luchtruim moeten verkleinen. Na de mislukte aanslag van 25 december op een vlucht van Amsterdam naar Detroit is het bestaande pakket aan beveiligingsmaatregelen opnieuw tegen het licht gehouden. Obama bespreekt de conclusies vandaag met zijn veiligheidsadviseurs. De twintigste kaper van de aanslagen op 11 september 2001, Zacharias Moussaoui, is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslang. Moussaoui is de enige verdachte die de Amerikanen levend in handen kregen. In 2006 werd hij al tot levenslang veroordeeld. Moussaoui had bekend dat hij aan een van de vliegtuigkapingen zou meedoen. Later trok hij zijn bekentenis in. De zelfmoordterrorist die woensdag een aanslag pleegde op een Amerikaanse basis in Zuidoost-Afghanistan werkte voor de Jordaanse geheime dienst. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Bij de aanslag kwamen zeven CIA-medewerkers en een Jordaanse geheime agent om het leven. De dader zou een Jordaanse arts zijn die naar Afghanistan was gestuurd om belangrijke Al-Qaeda-leiders te lokaliseren. De internationale effectenbeurzen zijn het jaar goed begonnen. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index anderhalf procent hoger. Oorzaak was de onverwacht sterke stijging van de industriële bedrijvigheid in de VS en de stijging van de olieprijs. Ook de belangrijkste aandelenbeurzen in Europa sloten met winst. In Amsterdam was de AIX-index ruim 2% hoger. Het weer, sneeuw, de temperatuur ligt rond 0 aan zee. Landinwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Later vandaag aan de kust kans op een sneeuwbui, maar ook af en toe zon. En de temperatuur ligt dan rond het vriespunt.